Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Britse politie heeft opnieuw iemand opgepakt voor betrokkenheid bij het koelwagendrama van vorige maand. Toen werden in een Britse haven de lichamen van 39 Vietnamese migranten gevonden in een gekoelde oplegger. De opgepakte man van 36 wordt verdacht van mensensmokkel en doodslag. Het is niet duidelijk wat precies zijn rol zou zijn geweest bij het drama. Gisteren gaf de chauffeur van de vrachtwagen toe dat hij hielp bij illegale migratie. Hij zou daarvoor sinds mei 2018 geld hebben gekregen. Staatssecretaris Snel van Financiën weet al geruime tijd dat er veel meer gedupeerden zijn in de toeslagenaffaire dan hij heeft toegegeven. Dat concluderen RTL Nieuws en Trouw uit vertrouwelijke rapporten die zij in handen hebben. De rapporten komen uit 2015. De Tweede Kamer vraagt al anderhalf jaar om deze stukken, maar Snel zou ze bewust achterhouden. Eerder deze maand bood snel excuses aan aan 300 gezinnen... waarbij ten onrechte de kinderopvangtoeslag werd ingehouden en teruggevorderd. De nieuwe publieke omroep Ongehoord Nederland heeft op de eerste dag naar eigen zeggen 18.000 leden getrokken. Om officieel als aspirant omroep erkend te worden zijn 50.000 betalende leden nodig. De omroep is een initiatief van een aantal bekende Nederlanders... onder wie journalist Arnold Karskens... en zegt een stem te willen geven aan mensen die zich nu niet gehoord voelen bij de NPO. De programma's zullen bijvoorbeeld gaan over de bezorgdheid om migratie... de Zwarte Pieten-discussie en de Europese Unie. Bij Sittard is gisteravond vanaf een viaduct een stoeptegel op een trein gegooid. Volgens spoorbeheerder ProRail kwam de tegel net niet op de voorruit terecht. De ruitenwisser werd wel geraakt en brak af. De machinist hoorde een harde klap en heeft de trein stilgezet. Er zaten op dat moment geen passagiers in de trein. De machinist raakte niet gewond, maar is wel erg geschrokken. ProRail noemt het een levensgevaarlijke actie. Het weer vanuit het zuiden meer bewolking. Hier en daar valt regen of motregen.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 For once, I need you to listen your object of affection. hours nowadays. All the time we're spending is a waste. One no more, anymore. Giving me the wrong attention. For once, I need you to listen. I'm not your object.